personeel behandeld. Engeland heeft de oberdag ooit achter de rug. Temperatuur was met 29,9 graden gisteren net iets hoger dan het vorige record uit 1985. Ook in Nederland werd een record gebroken. Het was de warmste 1 oktober ooit. Temperatuur liep in de beeld op tot 26 graden. Het weer dan. Eerst nog mist. Vooral in het westen kan die hardnekkig zijn. Later overal zon en het wordt maximaal 24 graden. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Snelheidscontroles vinden vandaag plaats op de A2 Eindhoven Den Bosch tussen de knooppunten Eckersweijer en Vught.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 Dat heeft voorzitter Peetoom van het CDA gezegd in Met het Oog op Morgen. De naam van Donner ging al rond, maar is nu voor het eerst door het CDA genoemd. De procedure voor de opvolging van Tjenk Willing, die op 1 februari stopt, gaat trager dan verwacht. Premier Rutte zou meteen na het reces met de procedure beginnen, maar er is nog geen advertentie verschenen voor een nieuwe vicepresident van de Raad van State. Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over de situatie in de Libische stad Zichten. Volgens het Rode Kruis is het vanwege de hevige gevechten te gevaarlijk om medische hulp te bieden. Ook kunnen ziekenhuizen de stroom gewonden nauwelijks meer aan. Er is onder meer een groot tekort aan medicijnen en aan brandstof voor stroomgeneratoren. De politie in New York heeft bij een protestmars over de Brooklyn Bridge zo'n 500 betogers opgepakt. De actievoerders protesteerden al twee weken tegen het financiële systeem in de VS. Ze vinden dat daardoor arme Amerikanen het steeds moeilijker krijgen. De politie greep in toen een groep betogers de rijbanen van de brug opliepen. Het verkeer richting Manhattan liep vast omdat de Brooklyn Bridge urenlang was afgesloten. In Schravenzande zijn gisteravond zeker tien mensen onwel geworden. Uit een kas van een kwekerij was bestrijdingsmiddel vrijgekomen. Mensen werden daardoor misselijk, moesten braken en hadden last van de luchtwegen. Ze zijn door ambulancepersoneel behandeld. Engeland heeft de warmste oktoberdag ooit achter de rug. Temperatuur